Het herinnert me zo'n beetje aan die coronatijd, weil zo leer heb ik den Flughafen tatsächlich seitdem niet meer erlebt. We kunnen mal aan Deutschlands bekannteste Anzeigetafel schauen und da sehen wir schon, überall steht einfach nur cancelled ook vliegen van Nederland naar Duitsland is lastig vandaag. Tussen Schiphol en onze oosterburen zijn 76 vluchten geschrapt. Een verrassende plot-twist rondom een caravan vol explosieven in Sydney. Begin dit jaar werd die gevonden in de Australische stad. In het voertuig lag een lijst met allemaal Joodse doelwitten en antisemitische teksten. Dus iedereen ging ervan uit dat er een aanslag gepland werd. Maar nu blijkt dat de georganiseerde misdaad erachter zou zitten, vertelt correspondent Meike Weijers. Het idee was dat zij dus die caravan eh, daar zouden hebben staan met die explosieven erin. Maar dat ze dan zelf de politie zouden tippen. Ehm, en dat ze in ruil voor informatie over de caravan eh, iemand vervroegd vrij zouden kunnen krijgen uit de gevangenis. Dus ehm, ja, het, het, zou gebruikt worden als een soort chantagemiddel. Maar het plan mislukte. De caravan werd al gevonden door een buurtbewoner. Claudia Pechstein hangt haar schaatsen aan de wilgen. Het mocht ook wel eens. De Duitse doet internationaal al 34 jaar mee op het hoogste niveau. En won 9 Olympische plakken en 41 WK-medailles. De laatste tijd was ze vooral in het nieuws vanwege een langslepende dopingzaak... waarin inmiddels een schikking is getroffen. Nu dat allemaal achter de rug is, vindt ze het een mooi moment om een punt achter haar carrière te zetten. En atlete Maureen Koster heeft een lichte hersenschudding overgehouden aan haar val... tijdens de EK Indoor Atletiek gisteren in Apeldoorn. In de finale van de 3000 meter struikelde ze en ze kwam hard op haar hoofd terecht. Koster was even buiten bewustzijn en werd met een brancard afgevoerd.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 De andere verdachten komen niet vrij. Het zijn drie mannen die net als de vrouw afkomstig zijn uit Waard. De Roemeense pro-Russische politicus Georgescu gaat in beroep tegen het besluit om hem uit te sluiten van de presidentsverkiezingen. Eind vorig jaar won hij de eerste ronde, maar die uitslag werd ongeldig verklaard. Rusland had de verkiezingen beïnvloed. En de Duitse schaatser Claudia Perstein stopt ermee. Ze is 53 en deed acht keer mee aan de Olympische Spelen en won vijf keer goud. In 2009 werd ze voor twee jaar geschorst vanwege dopinggebruik.